Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Het dodental van een nieuwe reeks ontploffingen in Libanon is opgelopen naar 14. Zeker 450 mensen zijn gewond geraakt... toen net als gisteren elektrische apparaten van Hezbollah ontploften. Volgens het ministerie van Communicatie ging het om portofoons. Gisteren waren het piepers. Wereldwijd zijn er zo'n 65 miljoen minder mensen gestorven door HIV, malaria en TBC. Dat staat in een rapport van de Zwitserse organisatie Global Fund. Die keek naar de cijfers tussen 2002 en 2023. De organisatie financiert met donaties projecten in meer dan 100 landen om de ziektes te bestrijden. Zo werden er klamboes uitgedeeld, HIV-testen afgenomen en mensen behandeld voor malaria. Vanaf 2002 is het sterftecijfer daardoor met 61% teruggedrongen. De organisatie benadrukt dat het de goede kant op gaat... maar dat de strijd tegen de ziektes nog niet klaar is. Bij de algemene politieke beschouwingen heeft bwb leider Van der Plas... gevraagd om varkens- en pluimveehouders te ontzien in het mestplan. bwb minister Wiersma wil het aantal koeien, kippen en varkens verminderen... Van der Plas is daar niet blij mee en vroeg vanavond om de varkens- en pluimveehouders uit de plannen te halen. Zij hebben volgens haar hun mestverwerking op orde. Ze zei er wel bij dat het niet de bedoeling is om melkveehouders pijn te laten lijden. Het treinverkeer tussen Vlissingen en Middelburg is tijdelijk stilgelegd. Vanavond was er een steekpartij op het eh, treinstation. Daarbij zou iemand licht gewond zijn geraakt. Slachtoffers slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft de omgeving afgezet en doet onderzoek. Waarschijnlijk is het onderzoek rond 1 uur vannacht afgerond... en gaan de treinen dan weer rijden. Het weer.